Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Racisme en discriminatie neemt online toe... na negatieve uitspraken van politici in de Tweede Kamer over bevolkingsgroepen. Het risico bestaat dat discriminerende taal daardoor als steeds normaler wordt gezien. Dat meldt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Vooral online racisme en discriminatie tegen moslims en joden... en de herkomst van mensen neemt toe na uitspraken van Kamerleden. Een protest tegen de regering in de hoofdstad van Albanië is flink uit de hand gelopen. Duizenden mensen gingen de straat op tegen corruptie. En er werd onder meer geschoten met zwaar vuurwerk. De politie greep in met traangas en waterkanonnen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond, onder wie 16 agenten. 13 demonstranten zijn opgepakt. Beginnende AI-bedrijven in Nederland groeien langzamer dan concurrenten in andere Europese landen. Dat blijkt uit een rapport over de Nederlandse techsector. Nederlandse AI-startups hebben vaak niet genoeg geld om te groeien. En ook kiezen Nederlanders met talent in kunstmatige intelligentie vaak liever voor grote bedrijven en niet voor de start-ups. Een fan van Manchester United mag nog steeds niet naar de kapper. Zo'n anderhalf jaar geleden ging hij met zichzelf een uitdaging aan. Hij gaat pas naar de kapper als United vijf wedstrijden achter elkaar wint. En dat is United al bijna 500 dagen niet gelukt. In die tijd ging de fan van gemillimeterd haar naar een woeste bos krullen tot aan zijn schouders. Na vier overwinningen op rij speelde United afgelopen avond gelijk tegen West Ham. Dat betekent dat de fan nog minstens vijf weken moet wachten tot hij naar de kapper kan. Het weer bewolkt met vooral in het zuiden wat regen.